uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor het verhogen van het schuldenplafond gestemd. Met het wetsvoorstel kan de Amerikaanse federale overheid meer lenen om rekeningen en salarissen te betalen. Het afgelopen weekend bereikte president Biden al een akkoord over het wetsvoorstel met de republikeinse voorzitter van het huis. Nu moet het voorstel nog langs de Senaat. Die zal er vermoedelijk tegen het einde van de week nog over stemmen. Bij luchtaanvallen op Kiev vannacht zijn zeker drie doden gevallen... onder wie twee kinderen, melden de autoriteiten van de Oekraïense hoofdstad. De aanval door Rusland vond plaats in het oosten van de stad. Volgens de autoriteiten zijn er meerdere mensen gewond... en er zijn ook enkele gebouwen beschadigd. Politieagenten houden demonstranten ongeoorloofd in de gaten, zegt Amnesty. Bij demonstraties in Nederland zijn vaak identiteitscontroles... en de gegevens van demonstranten worden lang opgeslagen. Dat druist volgens de mensenrechtenorganisatie in... tegen het recht op privacy en het demonstratierecht. Een kwart van alle jongvolwassenen in Nederland heeft overgewicht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij 7% van de 18 tot 25-jarigen is er sprake van obesitas. Het percentage jonge mensen met overgewicht neemt al jaren toe. Volgens het CBS lijken herkomst en opleidingsniveau van ouders een grote rol te spelen. Verder beweegt een groot deel van de jongeren met overgewicht te weinig, zegt het CBS. NASA heeft meer data en beelden van hogere kwaliteit nodig... om goed onderzoek te kunnen doen naar ufo's. De ruimtevaartorganisatie zegt dat foto's van meldingen vaak onduidelijk zijn... en dat er een taboe rust op het melden van ufo's. De organisatie probeert met het onderzoek transparant te zijn... over de zoektocht naar mogelijk buitenaards leven.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 Tu orgullo no me quiere hablar. Entonces vamos a competir. A ver, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver encima de brincando. Uh, uh, uh. lo Hasta que estás buena no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco, es que yo soy un atrevido. Y hace tiempo que quiero chingar contigo.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 zeg schatje neem je hash mee Ben mijn hart of moet mijn hart leeg Mykonos of een Cardiff Roep op balkon, kijk naar de stars baby ZFM could see the sun behind the snow take it step by step When you come out on the floor You got that left, right, left Leave them coming back for more You got that step by step When you come out on the floor You got that Ooh, no, no, no, no, no You got that Ooh, no, no, no, no, no You got that Body, let's rock it, let's put it all on ya yeah.